7 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Minister Wiebes gaat misschien een paar kolencentrales eerder sluiten dan gepland. In een debat over het terugdringen van de CO2-uitstoot... zei de minister dat hij daarna gaat kijken... als blijkt dat Nederland er niet in slaagt om de afspraak over terugdringing te halen. De afspraak is dat Nederland in 2020 een kwart minder CO2 uitstoot dan in 1990. Duikers die op zoek zijn naar de resten van het verongelukte vliegtuig... van de Indonesische maatschappij Lion Air hebben een zwarte doos van het toestel gevonden. De doos is in goede staat, zegt de marineduiker die het apparaat vond. Gisteren werd al bekend dat het leger waarschijnlijk signalen van de zwarte doos had opgevangen en zo de locatie had achterhaald. De vlucht van Lion Air was maandag onderweg van Jakarta naar het eiland Banga bij Sumatra... toen het kort na opstijgen van de radar verdween. Aan boord waren 189 mensen. Minister van Nieuwenhuizen blijft erbij dat het verbod van de stint terecht is... ook al heeft de medewerkster van een kinderdagverblijf... haar eerste verklaring over technische mankementen... aan de elektrische bolderkar later genuanceerd. De minister schrijft aan de Tweede Kamer dat ze ook na de tweede verklaring van de vrouw heeft geconcludeerd dat er twijfel was over de veiligheid van de stint. Bij een recyclingbedrijf in Meppel woedt een grote brand. Vanwege de enorme rook zijn tien bewoners van nabijgelegen woonboten geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in de brandweerkazerne. De brandweer heeft grote moeite met het blussen van de vlammen. De brand bij het bedrijf in Meppel woedt in meerdere stapels afval... waaronder een stapel met hout. Een Spaanse kunstenaar heeft het graf van de voormalige dictator Franco beklad met rode verf. Hij tekende op het graf een duif met daarbij de woorden voor de vrijheid. De Spaanse regering heeft besloten dat de resten van Franco weg moeten uit de dode vallei bij Madrid. Hij ligt daar tussen vele slachtoffers van zijn regime, tot grote woede van zijn tegenstanders. De familie van Franco is tegen de verhuizing. Het weer, eerst af en toe zon, later meer bewolking met mogelijk regen. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Er is wat vertraging op de A7 van den oever naar Zaandam... bij Avenhoorn, 3 kilometer. En op de A22 van Beverwijk naar Velzen... bij Beverwijk, 2 kilometer.